Weet niet dat er mensen zijn die treuren. Het zal mij beslist niet gebeuren. Als een zweep maakt moet je niet liggen te zeuren. Nee, daar heb je vast niks aan, niet dat gereinen dan. Want heus daar krijg je dikke benen van. Niet zo zwaar, ik denk maar, alles komt weer. stakker. Ga dan even voor de spiegel staan. En dan is hij voor de bakker. Want je kijkt je malle die aan. Mens, je dan van je eigen. Je gezicht is groen en pimpelbaar. Lach jezelf dan uit je zetten wolgen. Nu dan lap de hele rommel aan je laar. heb het nooit gebracht tot welvaart en vermogen. Maar ik heb mijn mond en goede ogen. Mijn vermogen heeft bij mij nooit waar gewogen. Ik heb bloemen en de zon, zo goed als een baron. En mijn body is van ijzer en beton. Geen concert, geef geen haar. Nee, geef mij maar een bordster. Als je hoort. Nu ben je een zakker. Ga dan even voor de spiegel staan. En dan is die voor de bakker. Want je kijkt je malle die aan. Men je vreemd dan van je eigen. Je gezicht is groen en pimpelbaar. Lach jezelf dan uit je zet een lol gesnuid en lap de hele rommel aan je laar. mensen denken erom, het is geen fantasie. Je komt allemaal in een etuietje. Als je nog zo mooi gekleed en niemand ziet je. Je ligt allen op een rij, de ene in het zij. Bij de andere ligt gelommerd precies bij. Ik denk maar, een paar jaar, zijn we allen de je huid en je gestakel. Ga dan even voor de spiegel staan. En dat is die voor de maker. Want je kijkt je malle fasie aan. Bent je schrikt dan van je eigen. Je gezicht is groen en pimpelpaar. Lach jezelf dan uit, je zet een lollige snuit en laat de hele rommel aan je laar.